Visser met het NOS-journaal. Sjaak Rijken is aangekomen in de Malinese hoofdstad Bamako... waar hij wordt ontvangen door president Keita. Volgens journalisten riep Rijke liberté toen hij uit het vliegtuig stapte. Hij werd verwelkomd door de Malinese minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid. Vanuit Bamako vliegt Rijken naar Nederland. Onduidelijk is nog wanneer dat gebeurt. Vleeshandelaar Willy Selten uit Os heeft 2,5 jaar celstraf gekregen. Volgens de rechtbank in Den Bosch is hij schuldig aan valsheid in geschriften. Hij heeft paardenvlees verkocht als rundvlees. De rechtbank vindt dat Selten het imago van de Nederlandse vleessector in binnen- en buitenland heeft geschaad. En ook heeft hij maatschappelijke onrust veroorzaakt. En dat is volgens de rechter ernstig, vooral als het om voedsel gaat. In Frankrijk heeft de senator en voormalig burgemeester van de stad Tours zelfmoord gepleegd. Jean Germain verwacht in de rechtbank vanwege betrokkenheid bij een verduistering en fraudezaak. De rechtszaak draait om de vraag hoe het kan dat de gemeente grote geldbedragen is kwijtgeraakt aan de ontvangsten van Chinese stellen. Germain heeft een afscheidbrief achtergelaten en daarin staat dat hij alle beschuldigingen verwerpt. Staatssecretaris Mansveld voert morgen overleg met de NS, de vakbonden en ProRail over het geweld tegen conducteurs. Overleg stond al gepland, maar is volgens Mansveld extra urgent na de recente mishandelingen van treinpersoneel. Afgelopen paasweekend waren er vier incidenten waarbij NS-personeel klappen kreeg of met de dood werd bedreigd. Volgens Mansveld is het geweld maatschappelijk ontwrichtend en onacceptabel. Het weer, in het zuiden wat vaker zon, in het noorden meer bewolking en het blijft droog. In het noorden is het 10 graden en in het zuiden een paar graden warmer.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 Vertraging is daar 5 minuten. En natuurlijk de A15 vanuit Rotterdam naar Nijmegen. Die is nog steeds dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. En de afsluiting is tussen eh, Gorkum en Leerdam. Als je vanaf de Randstad naar Nijmegen wil kan je omrijden via Utrecht.